Ze viel, gleed naar beneden, brak door een vangnet en raakte een boom. Haar vriendin viel ook en raakte zwaar gewond. Volgens lokale media was de piste op dat stuk heel gevaarlijk... Binnen een half uur zouden zeven mensen onderuit zijn gegaan op een ijzig, steil stuk. En dus vraagt justitie in Oostenrijk zich af of de beheerder van die piste meer had kunnen doen om de boel veilig te houden. In een flat in Heemskerk is vannacht een explosie geweest. De bewoner van één appartement moest na de klap zijn huis uit. Andere bewoners konden wel veilig thuis slapen. De explosie in de centrale hal van het flatgebouw zorgde voor veel schade. Er is niemand gewond geraakt in Californië maken ze zich klaar voor spannende dagen. Het kan er flink tekeer gaan met regen en sneeuwbuien. Ook wordt er rekening gehouden met overstromingen. Deze man is bang en bereidt zich zo goed mogelijk voor. Yeah, we're scared. We're, we're getting more sandbags and just buckling down the best we can. Een mijlpaal nog gisteren op een brug bij Nijmegen. Daar loopt al jaren elke dag een oorlogsveteraan overheen... als eerbetoon aan Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen... toen ze de rivier overstaken. Gisteren was het de 3000ste keer dat er zo'n Sunset March was. Deze mensen liepen mee was een hele, het was een hele bijzondere. Iedere Sunset March is bijzonder. En het is gewoon belangrijk dat het blijft gebeuren. Want je ziet wat er gebeurt in de wereld. Het wordt er gewoon niet beter op. En als we dit soort dingen niet meer blijven doen en het niet herinneren... dan wordt het alleen maar erger. En vandaag, dan wordt er gewoon weer gelopen voor de 3001 eerste keer. Iedere dag, zoals ik aan het eind van de eh, Sunset March nummer 3000 zei... to be continued. Dat geldt ook voor het weer. Het wordt opnieuw een grijze dag, al is het wel vaker droog. Er zijn af en toe ook opklaringen met wat zon. En het wordt zacht, 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Making up moons in a minor key. this tune's got to do with me. Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's blood. such pleasure chords Puppy dog tails in the house of lords Help me darling What does it mean?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 maar het verschil met de inflatie was ook nog nooit zo groot... dus werknemers zijn er per saldo op achteruit gegaan. In Oostenrijk doet het OM onderzoek naar de dood van een Nederlandse skiester afgelopen zondag. Ze raakte van de piste, gleed door een vangnet en belandde tegen een boom en overleed. Een vriendin kreeg daar ook een ongeluk. Mogelijk is die piste niet goed in de gaten gehouden en is er sprake van nalatigheid. In Haarlem heeft een circusartiest een val van grote hoogte gemaakt. Hij ligt gewond, maar buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De act was onderdeel van het kerstcircus in Haarlem. En het weer vanochtend droog en wat zon. Vanmiddag en vanavond bewolkt en wat regen. Het wordt een graad of 11. Sneeuw. Warmte. Kerst. Met ZFM. Frosty the snowman was a jolly happy soul.